Vier demonstranten hebben doodgeschoten. De demonstranten eisen het vertrek van die wil pas opstappen als de macht goed wordt overgedragen. Een handreiking van Qatar, dat hem immuniteit aanbood, heeft hij afgeslagen. Uit woede heeft Saleh, de ambassadeur van Jemen, teruggeroepen uit Qatar. In Jemen wordt sinds begin februari gedemonstreerd tegen president Saleh. In totaal zijn bij het protest zo'n 120 doden gevallen. In Abidjan, in Ivoorkust, is het hotel van de gekozen president Ouattara aangevallen. Het werd door aanhangers van zijn vijand Bakbo beschoten met mortieren. Volgens een VN-woordvoerder zijn er geen slachtoffers gevallen. Troepen van Bakbo zouden de afgelopen dag bezig zijn met een tegenoffensief. Het weer droog en temperaturen net boven het vriespunt. Overdag zonnig en 14 tot 21 graden. Na maandag regen en koeler.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 In Rotterdam heeft de politie een jongen opgepakt die dreigde dat hij de schietpartij in Alphen zou herhalen. De jongen van 17 schreef een tweet dat hij de gebeurtenissen dunnetjes over zou doen in de wijk Hoogvliet. Na een tip over de tweet heeft de politie de jongen vannacht opgespoord en opgepakt. Hij is vastgezet. Het OM heeft nog geen idee wat het motief is van de schutter die gistermiddag zes mensen doodschoot in een winkelcentrum in Alfa aan de Rijn. En de afscheidsbrief die in zijn flat lag gaf geen duidelijke verklaring voor zijn daad. De hele nacht zijn forensische onderzoekers nog bezig met sporenonderzoek in het winkelcentrum. Een lijkwagen heeft een van de lichamen van de slachtoffers of van de schutter meegenomen. De andere lichamen liggen er nog. Dat is volgens de autoriteiten noodzakelijk voor het onderzoek. De opstandelingen in Libië zeggen dat troepen van kolonel Gaddafi in Misrata zeker 30 opstandelingen hebben gedood. De stad lag gisteren opnieuw zwaar onder vuur. Het leger zou de westelijke stad op drie plaatsen hebben aangevallen. De opstandelingen zeggen dat de aanval is afgewend, maar dat er minstens 30 mensen zijn omgekomen. NAVO-toestellen hebben 15 tanks bij Misrata kapotgeschoten.